Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deel van de Gazastrook is de afgelopen dag getroffen door noodweer. Volgens Palestijnse berichten zijn veel van de tenten waar vluchtelingen in verblijven ingestort of staan onder water. Dekens en matrassen zijn nat en onbruikbaar geworden. Veel mensen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in gebouwen... maar die zijn vaak overvol, onverwarmd en staan soms op instorten. In de Gazastrook zijn nog altijd honderdduizenden mensen op de vlucht. De Palestijnse Meteorologische Dienst verwacht dat het stormachtige weer tot vrijdag kan aanhouden. De tanker die de VS voor de kust van Venezuela in beslag genomen heeft... is het schip De Skipper, dat vaart onder de vlag van Guyana. Dat melden Amerikaanse media. Tegen het schip waren in 2022 sancties ingesteld... omdat het banden zou hebben met Iran en de militante beweging Hezbollah. Volgens de VS vervoerde het schip olie uit Venezuela en Iran. Venezuela noemt de inbeslagname door de VS een brutale diefstal. Bij werkzaamheden aan een oliepijpleiding in Duitsland is zeker 200.000 liter ruwe olie vrijgekomen. In de buurt van de plaats Gramzo in het noordoosten van Duitsland ontstond een lek... waardoor de olie metershoog naar buiten werd geperst. De meeste olie is op een akker terechtgekomen en wordt met een speciaal voertuig opgezogen. Omdat het de laatste tijd veel heeft geregend, zakt de olie niet weg in de grond. Het opruimen zal zeker tot in de ochtend duren. Mensen konden al veel eerder vuur maken dan gedacht. Onderzoekers van het British Museum hebben in Engeland spullen opgegraven... die bewijzen dat er al meer dan 400.000 jaar geleden vuur gemaakt werd... Tot nu toe was het oudste bewijs van vuur maken slechts 50.000 jaar oud.